Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van 50 mensen aan boord gezonken. Het schip voer op de Yangtze-rivier toen het in een storm terecht kwam. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn acht mensen gered, onder wie de kapitein. Reddingswerkers zijn nog bezig, maar de werkzaamheden worden moeilijk door de sterke wind en hevige regenval. In Zuid-Korea heeft het longvirus MERS voor het eerst aan twee mensen het leven gekost. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn het een vrouw van 58 en een man van 71. In Zuid-Korea zijn in twee weken tijd 25 mensen besmet. Alleen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn er meer mensen die het virus hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie zei vorige week dat er in Zuid-Korea geen gevallen van overdracht van mens op mens bekend zijn. De meest waarschijnlijke theorie is dat dromedarissen en kamelen het virus overdragen op mensen. Vooral voor mensen met een zwakke gezondheid kan MERS dodelijk zijn. In Den Helder is een wethouder ontslagen nadat hij in opspraak was geraakt. Wethouder Geurt Visser van de Stadspartij had seksueel getinte berichten aan vrouwelijke collega's gestuurd. Visser nam vorige week zelf ontslag en noemde toen de hoge werkdruk als reden, maar later nam hij op zijn beslissing terug. De gemeenteraad van Den Helder noemde de situatie gisteravond onwerkbaar en sloot een terugkeer van de wethouder uit. In Berlijn is topoverleg gevoerd over de positie die Europa en het IMF moeten innemen in de onderhandelingen met Griekenland. Vrijdag moet Athene de eerste 300 miljoen euro aflossen van een totale bedrag van 1,6 miljard in juni. Onder andere bondskanselier Merkel, president Hollande en ECB-president Draghi waren in Berlijn bijeen. Het weer. Vannacht kan er aan zee wat regen vallen. Overdag schijnt in het zuidoosten de zon. En het wordt dan ongeveer 20 graden daar. In het westen en noorden zijn er perioden met regen. Daar slechts 14 tot 17 graden.